en is zwaar beschadigd. Er wordt gevreesd voor een milieuramp als het schip in stukken zou breken. Het weer, de dag begint zonnig, maar vanuit het westen komt er bewolking en in het noorden valt wat regen. Het wordt maximaal 12 graden.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 This is how you remind me. This is how you remind me. ZFM. So close to midnight, under the street lights, leaving behind what I don't need. I walk like a blind man, and my eyes are open, and you are the only place for me.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 Er wordt melding gemaakt van zeker één dode. Het epicentrum van de aardbeving lag op zo'n 20 kilometer van de grens met de Amerikaanse staat Californië. Daar waren ook naschokken met een kracht tot 5,1. In het noorden van China zijn bijna 100 mijnwerkers uit de mijn gehaald die vorige week onder water liep. Gisteren slaagden reddingswerkers er al in om 9 mijnwerkers te redden. Het water liep de mijn vorige week binnen toen arbeiders bezig waren een tunnel te graven. Meer dan 150 arbeiders zaten sindsdien opgesloten in de mijn. De moord op de Zuid-Afrikaanse extreemrechtse leider Terre Blanche is een oorlogsverklaring van zwarte aan blanke. Dat zegt een leider van de Afrikaner Weerstandsbeweging, waar Terre Blanche de leider van was. De AWB roept om veiligheidsredenen op tot een boycott van het WK voetbal in Zuid-Afrika. Volgens de politie heeft de moord op Terre Blanche geen politieke achtergrond. Somalische kapers hebben een Zuid-Koreaanse supertanker gekaapt. Het schip heeft olie aan boord ter waarde van 170 miljoen dollar. De ruwe olie uit Irak is bestemd voor de Verenigde Staten. Het schip werd gisteren voor de oostkust van Afrika gekaapt. De 24 opvarenden zijn gevangen genomen. Het schip is op weg naar Somalië, waar de kapers willen onderhandelen over losgeld. De Russische pers meldt dat ook de tweede dader van de metroaanslagen in Moskou is geïdentificeerd. Het is een 28-jarige lerares uit Dagestan. Haar vader heeft zijn vermiste dochter herkend op foto's van de aanslag. De andere dader is een meisje van 17. Na de aanslag in Moskou werden ook in Dagestan aanslagen gepleegd.